Katrien Straatman met het NOS-journaal. Activist Willem Engel heeft het adres van Sigrid Kaag online gezet. De tweet met een uitreksel uit het kadaster werd even later weer verwijderd. Kaag doet aangifte tegen Engel, zegt haar partij D66. De verdachte die op de A2 werd aangehouden in de buurt van John van den Heuvel is weer vrij. Volgens het Openbaar Ministerie was de verdachte situatie toeval. Donderdag sloot de politie de A2 bij Breukelen helemaal af... omdat het erop leek dat Van den Heuvel gevaar liep. Misdaadjournalist John van den Heuvel wordt al jaren ernstig bedreigd. In Den Haag heeft de politie geschoten op een man die in een appartement stond te dreigen met een mes. Toen agenten ter plekke kwamen, werden ook zij bedreigd. Omdat pepperspray niet hielp, werd geprobeerd hem in de benen te schieten. De man werd niet geraakt, maar kon wel worden aangehouden. Veel wijst erop dat de rellen van afgelopen week in Kazachstan... verder zijn aangewakkerd door politieke rivalen van president Tokayev. Die zouden bang zijn om hun geprivilegeerde politie positie te verliezen... nadat Tokayev zijn voorganger Nazarbayev had ontheven... van zijn laatste officiële post. Volgens de Kazachse staatstelevisie zijn bij de onlusten in het land totaal 164 mensen omgekomen. Ruim 5000 mensen werden gearresteerd. In Brussel hebben een paar duizend mensen geprotesteerd tegen de coronamaatregelen in België. Er was veel politie op de been en mensen werden ook preventief gefouilleerd. Ook in Antwerpen en Amsterdam waren betogingen. Die beperkten zich tot een paar honderd mensen. Het RWM meldt ruim 32.500 nieuwe coronabesmettingen. Dat zijn er 4500 meer dan gisteren, maar toen waren de cijfers niet compleet door een storing. Het aantal covid-patiënten in het ziekenhuis is opnieuw gedaald. Het zijn er nu 1479 en dat zijn er 11 minder dan gisteren. Het weer nog tot besluit. Vanavond en vannacht is het op de meeste plaatsen droog. Er is vannacht ook kans op lichte vorst hier en daar. Morgen vrijwel overal droog. Af en toe ook wat zon en het wordt dan 7 graden.